Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In Nijverdal is een explosie geweest bij een verloskundige praktijk. Het gebeurde rond half tien gisteravond. Op dat moment was de praktijk geopend en zaten er mensen in de wachtkamer. Niemand is gewond geraakt, er is wel een grote ruit gesneuveld. Volgens ooggetuigen zouden twee personen in donkere kleding zijn weggevlucht. Er is nog niemand aangehouden. Een Belarussische oppositieleider die eerder dit jaar op vrije voeten kwam... zit opnieuw in de gevangenis. Dat heeft Belarus gemeld aan zijn vrouw. Nikolai Statkevich was een politieke gevangene... maar had onder druk van de Amerikaanse president Trump gratie gekregen. Hij werd naar de grens met Litouwen gebracht... maar weigerde het land te verlaten. Daarna werd hij afgevoerd en werd er maanden niets meer van hem vernomen. Het is de vrouw van Statkevich niet verteld waar haar man nu in de gevangenis zit... Een mensenrechtenadvocaat spreekt van een juridische chaos. De Oekraïense president Zelensky zegt dat zijn land bereid is om verder te praten over het Amerikaanse voorstel om een einde te maken aan de oorlog met Rusland. Hij wil de gevoelige punten bespreken met president Trump... op voorwaarde dat Europese bondgenoten bij dat gesprek mogen zijn. Volgens Zelensky moet er nog veel werk worden gezet... Vooral het opgeven van grondgebied en de beperkingen aan het Oekraïense leger zijn pijnpunten voor hem. Een vrouw in Thailand die op het punt stond gecremeerd te worden... is levend aangetroffen in haar kist. Medewerkers van een tempel hoorden zacht geklop en besloten de kist open te maken. Toen bleek dat ze nog leefde, is de vrouw meteen naar een ziekenhuis gebracht. Volgens een arts had de vrouw een ernstige hypo gehad... waardoor het leek dat ze was gestopt met ademhalen.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 motivated. geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.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 Everybody get down with me. Direct my hips and move, yeah. Everybody get down with me. Direct my hips and move, yeah. Everybody get down with me. Direct my hips and move, yeah. Everybody get down with me. Direct my hips and move, yeah. Everybody get down with me. Direct my hips and move, yeah. Everybody get down with me. Direct my hips and movement. Everybody get down with me. Grip it good.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 hold on to me. Set hold me, baby. Hold on to me, hold on to me. Set hold me, hold on to me, hold on to me, hold on to me, hold on to me. Hold on, hold on, baby. Hold on, baby. Don't let go of my body. Well, don't baby. Hold on, hold on to my body, baby, baby. baby. my back end. help you